Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Er worden steeds meer vergunningen afgegeven voor tijdelijke woningen. Vorig jaar ging het volgens het CBS om bijna 3.500 vergunningen. Dat zijn er 40 meer dan het jaar daarvoor. Onder tijdelijke woningen verstaat het CBS huizen die zo'n 10 jaar blijven staan. Het gaat bijvoorbeeld om containerwoningen, omgebouwde kantoorpanden... of onderkomens voor statushouders, vluchtelingen en arbeidsmigranten. In Noord-Brabant werden vorig jaar de meeste vergunningen voor tijdelijke woningen verstrekt. De kinderrechten in Nederland worden steeds minder goed nageleefd. Op de wereldwijde Kids Rights Index is Nederland dit jaar 16 plaatsen gezakt en staat nu 20ste. Met name op het gebied van jeugdzorg en jeugdbescherming gaat het in Nederland steeds slechter volgens de opstellers van de lijst. Ook kinderen in armoede of AZC's komen er niet goed vanaf. Wie in de problemen zit moet vaak lang wachten en er is per gemeente verschil in welke zorg er beschikbaar is. Zweden en Finland staan bovenaan de ranglijst. Daar is volgens de organisatie meer geld beschikbaar... en er is meer lange termijnvisie voor wat kinderen nodig hebben. In de Verenigde Staten is een Uber-chauffeur doodgeschoten door een passagier. De bestuurder vervoerde een vrouw in de grensplaats El Paso. Onderweg kreeg zij het idee dat de chauffeur haar wilde ontvoeren naar Mexico. Ze haalde een pistool uit haar handtas en schoot de bestuurder in zijn hoofd. De auto kwam tegen de vangrail tot stilstand. Volgens de politie was er geen aanleiding om te denken dat de chauffeur kwaad in de zin had. De vrouw is aangehouden voor moord. Elton John heeft dit weekend voor het laatst opgetreden in het Verenigd Koninkrijk. Op het festival Glastonbury nam de 76-jarige zanger afscheid van het Britse publiek. Hij noemde het een emotionele avond. Zijn optreden met verschillende gastartiesten duurde zo'n twee uur. Het weer vannacht vanuit het westen enkele buien. Morgen is het minder warm dan afgelopen weekend. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht.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 You shake me dancing tonight. You shake me dancing tonight. I've been all on my own. promised one we could. you said on the phone, I'm just a prisoner of love. Always the Shake me dancing. You shake me dancing tonight.